we had it, and everyone from miles around came in for it. Cousins, aunts, uncles, and the kids, grandmothers, grandfathers, everyone. It was up in the mountains we had this ceremony. Zo, welkom in de CR Jams natuurlijk. En dat met Ezekiel. Onze longtrack waar we gewald zoals gewoonlijk met beginnen is er eentje van de hardrockgroep Stree uit 1970. all in your mind. we begonnen met onze eerste jam en dat was er eentje van de hardrockformatie uit Engeland, eh, Stray and All in Your Mind. Welkom dus in eh, C.R. James, uh, eh, James eigenlijk, en dat is rock and roll, straathoek, symfonieën, psychedelische stormen, kometenmelodieën, blues screams, soul airs, longtracks, luchtgitaarhymnes enzovoort enzovoort. We beginnen alleszins met Dr. John Grigri Gumbo Yaya. They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of Grigri in my hand. They be tripping up. and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got. Read, read, now. If you got love troubles, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my easy life rub or put some of my boss fix jazz in your breakfast. Try a little bit of. Here now. in the street. Seal Jupiter, my whole card, it just won't be beat. Try my dragon's blood, my drawn powder, and my secret sand. And there's a little black cat oil if your woman got another man. Some goofy dust, you like powder, balls fixed I know to be not the palm of your hand. Deals you strangle, I same. Put her on your woman's feet, and see if she don't run back, run and bury her from home. No, no, no, no. No, no, no, won't get a no, no, no, won't get a no, no, no, won't get a no, no, no won't get it. No, no, no, no, no. Gree, gree, gumbo, yeah, yeah. Yeah, yeah. here now. uit de LP Grie Grie van Dr. John en dat uit 1970. Dr. John, de grote voodoo-man van New Orleans. We gaan naar heel wat anders. We springen naar 2008 uit de LP Easy Come en Easy Go. En dat is een nummer van Marian Faithful. Down from Dover uit Easy Come en Easy Go. dress I'm wearing doesn't hide the secret I've tried concealing. When he left, he promised me that he'd be back by the time it was revealing. The sun behind a cloud just cast a crawling shadow o'er the fields of clover time is running out for me. I wish that he would hurry back from Nova. He's been gone so long. When he left, the snow was deep upon the ground. And I have seen the spring and summer pass, and now the leaves are turning brown. time a tiny face will show itself, cause waiting's almost over. But I won't have a name to give it if he doesn't hurry back from Dover. My folks weren't understanding when they found out they sent me from the home place. My daddy said if folks found out he'd be ashamed to ever show his face. My mama said I was a fool. She did not believe me when I told her that everything would be alright. Cause soon he would be coming down from Dover. I loved him more than anything, and I could not refuse him when he needed me. He was the only one I'd loved, and I just can't believe that he was using me. He couldn't leave go through this alone. Oh, he'll be coming down from Dover. My body aches, the time is here. It's lonely in the place where I am lying. Our baby has been born, but something's wrong. It's much too still. I hear no crying. some strange way she knew she'd never have father's arms to hold her. And dying was a way of telling me he wasn't coming down from Dover. Here's what happened. The other night I woke at four in the morning. I was at Fred's house on the couch, on the porch, and the moon was full. did. The horse was kneeling. Scoren was dat, de Victoria Williams uit 1998. Eh, en zo zaten we eigenlijk in de alternatieve country. We hebben al de hardrock gekregen, de New York eh, sound. Songwriter met uh, ska muziekskun soul, eh, blues. Dat hebben we nu op het programma. En dat is Billy Hoax. Why Do Things Happen To Me? Komt uit 1967. Uit zijn enige LP, The New Genius of the Blues. Billy Hoax. I used to think of you as a queen, but now, baby, you're starting to act so mean. I wonder why. Tell me why do these things happen to me? I want to know why they're happening to me right now. You used to be so sweet to me. But now, baby, you don't start the acting so mean. I wonder why, tell me why, do these things happen to me? I wanna know why. Like I love you today. I you, darling. Baby, stay my way. If you let me know. So I can love you, love you, and don't ever leave your love. love is always true. And I want to love you, honey. You know I do. I wonder why. Tell me why. Do these things happen to me? Tell me why they happening to me right now. All right. Yeah. say I want to know right now. Like you love me today baby, love me. You can still have your way. I need you, darling. Right by my side to love me. Honey, my guy. Oh, baby. You make me shed a tear. But I'm gonna tell you one thing, baby. I'm so glad you're near. I wonder why. Tell me why do these things happen to me? Do they happen to me right now? I wanna know why, baby. Now, help me. Tell me why. Tell me, tell me why. Tell me, tell me why. Now. I want to know why. Tell me why. Do these things have to happen? Happen to me. They always happen to me thank you niet zo'n gekende soul blues zanger was dit Billy Hawks uit 1967 met een fantastische stem. Zo een van die grote rollen. Why Those Things Happened. We gaan naar wat jazz met Gato Barbieri. Gato Barbieri was een Argentijntje eh, jazz eh, saxofonist en ook eh, veel filmmuziek gemaakt en al zo. Komt uit de LP Phoenix uit 1971. En we draaien voor u Falsa Bariana. C.R. Jobs. good. Can't leave with cheerful mom. Change in History. Want eh, deze LP dateert uit 2001. Eh, Wou ik zeggen, een heel mooie LP van Jennifer Terran. Ik denk dat ze er maar twee gemaakt heeft. Dus zoals ik reeds zei, komt hij uit 2001, eh, waar eigenlijk wel de geschiedenis een klein beetje veranderd is. En de titel van de LP is The Musician. En Liberty Lunch was de titel van de song. Heel wat anders is onze vriend eh, Frank Zappa. Eh, eigenlijk opgenomen op 22 september 1974 in Helsinki. En eh, dat is, komt uit die legendarische Helsinki Concerts. Opgenomen op een 16 strak analoog en eigenlijk in heel slechte omstandigheden. En u zal horen, die mannen eh, trekken zich overal door. Was ook een van de heel, heel goede formaties van Frank Zappa, begin de jaren 70. Met de Zappa dus op gitaar, de Napoleon Murphy Brock op de sax en ook de vocalen, George Duke op de keyboards, Rut Underwood met de percussie, Tom Fowler op de bas en Chester Thompson om de drums. En zoals gewoonlijk een lichte humor en eh, zware kritiek op van alles en nog wat. Dat was typisch Frank Zappa. Dus in Helsinki 1974. Stinkfood. water where the shark bubbles blow in the morning by your radio. Do the walls close in to suffocate you? Ain't got no friends and all the others they hate you. Does the life you've been leading gotta go? Well, let me straighten you out by the little Russian restaurant I know your shoes and socks on, people. It's right around the corner. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. scientists call this disease bromidrosis. And well, they should. Even Napoleon knows that. But us regular folks who might wear a tennis shoe or an occasional python boot know this exquisite little inconvenience by the name of stinkfoot. python boot was too tight. I couldn't get it off last night. A week went by, and now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried. You got stinkfoot, stinkfoot, darling. Your stinkfoot puts the hurts on my nose. Stinkfoot, stinkfoot, I ain't lying. Can you rinse it off, do you suppose? Yep, I don't. Yep, I don't. if I don't. Bring the slippers, little puppy. Yes, it's a good dog. Yes. Arf, arf, arf. Sit. about flying saucers. This song is going to be sung for you by George, and the name of the song is Inca Roads. Yes, in a purple alligator swimming in your tea, and others see CR Jams met Ezekiel. tequilajas, tequilas, tequilabas. Tequilas, tequilabas, e te mangas. Tutti frutti, tequilas, tequilas, tequilabas. Tequilas, tequilabas, e te mangas. Roma, Sairoma, nae piena. Roma, Sairoma, nae kilena. Sairoma, nae piena. Sairoma, babo. Sairoma, nae kilena. Sairoma, babo. Sairoma, nae piena. Nachana vaso te kerala, alala te memera. Nachana vaso te kerala. Na chana va sote ke raham, balala te me. Zairo madaje pilena, Zairo madaje kelena, Zairo madaje pilena, Zairo ma babo, Zairo madaje kelena, Zairo ma babo, Zairo madaje kelena, Natena va sotekera, Alala te menena. Gypsy Music was dat met de Antwerp Gypsy Ska Orchestra dus. En Tutti Frutti. Nolan Strong en de Diablos. Een van de beste doo-wop formaties eh, dat eh, de wereld te zien kreeg. En eh, net zeker en vast met dit fantastisch nummer. The Wind, Nolan Strong en de Diablos. we bleven in de natuurelementen, want de titel was Wild River van de Golden Palomino's uit 1998. Een project van Anton Vier samen met Robbie, Robbie Kidney, Amanda Kramer, zoals je hoorde op de stem, natuurlijk op de zang. Bill Laswell, eh, die was er ook bij. Nikki Scopilitis en eh, Mick Taylor. Dus schoon volk allemaal voor deze Golden in Palomino's eh, een LP genaamd eh, Dead Horse. Daar kwam het eh, titel Wild River van. Goed, we gaan naar de jaren 70 nog even. We hebben nog niet veel vertoefd vandaag in de psychedelische jaren 70. Daar gaan we nu een eind aan maken, want hier beginnen we dan met de progressieve jazz van eh, East of Eden. Komt uit de LP Sneefu uit 1970 en is de hitsingle dat ze hadden, Jig a eh, Jig. Ja, was een hit eigenlijk in de jaren 70. East of Eden en Jig eh, Jig. Onze volgende gasten zijn obscuurder, hebben maar één LP gemaakt en hebben ook de obscure naam van The Dreads of eh, Stone Age en komt uit de enige LP uit 1968 met uh, Creation als titel en we luisteren naar Bring It On Home Can't Stop By Alone de troets of stoner. You know I can't get by alone. I'm telling you that I can't make it alone. I can't make it alone. I take it by alone. stemmen als nachtegalen 1962. De Penguins waren dat met Memories of El Monti. En daar zit een verhaal achter, want dat was eigenlijk die zware doua, doua, doua. Dat was Frank Zappa. Uit zijn Kuka Monga Years. En Zappa had eh, toen, was toen ongeveer 20, 22 jaar, had een studio in Kuka Monga, waar hij zelf al die singeltjes opnam, eh, samen met eh, mensen uit de omtrek en zo eh, zijn boterham verdiende. met dezelfde composities en zelfde gitaar te spelen en mee te doewappen. De Penguins was een van die groepjes, komt uit de CD Cucamonga Years 62-64 van Frank Zappa, samen met de Penguins. Heel wat anders is de wereldmuziek van eh, Boubacar Traoré. De man komt uit Mali, waar eigenlijk de blues vandaan komt. Is een LP uit 2014 met de titel Maba Li Maou. En wij luisteren naar Durnia Django, Boubacar Traoré. kɛra ne dun fɛ badenjugu ye kuma f'i ye i kɛra ne Abdelkaar Traore was dat. 2014 en Dunia Django. U bent nog altijd bij de CR Jams en dat met Ezekiel op eh, RQC. En eh, we zijn nog een nummertje van die Frank Zappa kan. Baby Ray and the Ferns uit 1963. Een compositie van Zappa zelf. World's Greatest Sinner. Yeah, he's no beginner. He's the world's uh, greatest sinner. Baby Ray en The Ferns 1963. Een singeltje opgenomen in de studio's van Frank Zappa Cucamonga in begin de jaren 60. Het debuut van Mu, ofwel een van die projecten van Merle Funkhauser. En uh, dat was de debuut-LP, de first album, zoals ze, ze zelf noemden. En we gaan luisteren naar Blue Form, mu dus. Een van de vele projecten van Merle Funkhauser eh, met de groep MU. Dat was eigenlijk zijn eerste. En ik denk dat ze onder die naam maar één LP gemaakt hebben. 1971 en we luisterden naar Blue Form. Nog zo'n een rariteit eh, komt uit eh, Italië hebben, zijn al bezig van begin de jaren zeventig. Uh, maken nog altijd muziek, denk ik, of treden alleszins nog op. Waren dus vrij sociaal geëngageerd. Waren een rockgroep en waren dat eigenlijk niet. Eh, er kwam ook theater bij en nog vele andere dingen. Stormy Six was hun naam, allesbehalve een Italiaanse naam, maar ze zongen wel in het Italiaans. Komt uit Rarities van Stormy Six, een dubbel LP uit, eh, ja, onlangs uitgebracht eh, hier in België. En eigenlijk uh, dateert nummers uit 1972 tot 1985. Oggi Piango Stormy Six. lasciare tutto è difficile. Lasciare il mondo dove c'eri tu. Ma dovrò partire, ti dovrò lasciare. restare indietro e arrendersi. Ma non ti puoi fermare. Eu prometo. een van de vele garagegroepjes uh, eh, toen der tijd in Italië, Stormy Six. Maar die mannen spelen nog altijd. En dat was Oggi Piango. Marma, ook zo'n groep die compleet uitgespuwd werd in zijn tijd, dus in de jaren 70, zowel door de intellectuelen als door het grote publiek. En toch een eigen gang gingen met hun fantastische muziek, want nu natuurlijk eh, zijn die mensen heel geapprecieerd en zien ze wel dat ze een fantastisch mooie muziek maakten. Heel ingewikkeld wel en heel goed gebracht en een beetje, ja, een imaginaire taal, eh, een beetje speciaal. Dus komt uit de eerste LP van die gasten, Magma, dus Franse groep, en uh, Kobaya uit 1970. En we luisteren naar een stukje van Aina. Want ja, die stukken waren allemaal 20 minuten. Dat ga ik u niet aandoen. Marma Aina. Marma magma uit de 1970 uit de Kobaya met die fantastische drummer en ook de bezieler van deze groep Van Der. Goed, eh, we gaan in Frankrijk blijven, want eh, het is twintig jaar geleden dat een van de grootste chanteuzen van Frankrijk gestorven is. En ik heb het over Barbara. Tweemaal Barbara, de Duitse versie van Göttingen en daarna de Franse. Göttingen and Barbara. Gewiss, dort gibt es keine Szene und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel, was zu sagen blieben. Von Göttingen, von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder und dabei blüht auch dort die Liebe. In Göttingen, in Göttingen mir scheint, wir sind weit schlechter kennen in puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga Fritz und Franz in Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beckens in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Szene und doch den Wald nicht von Vincennes, doch sah ich nur so schöne Rosen. In Göttingen, in Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche wie bei Verlaine, da sind wir bleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen. In Göttingen, in Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter. Ein weißes Lächeln ist gescheiter. Es kann bei uns noch mehr erreichen. Der das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen sollten wieder Waffen sprechen. Es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen, von Göttingen. Es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen. in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen, von Göttingen. C.R. James met Ezekiel. Les paroles de, de Qualum sont de Françoise Lowe. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann et Peter Elga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la scène puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Faites que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait prendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Yeah. Ja, dus tweemaal Barbara, naar lang 20 jaar overleden eigenlijk in 1997. Tweemaal Göttingen, eentje in Duits en de originele versie in het Frans. Wat blues van Freddie King uit de Texas Flyer, nummers uit 1974. Pak het up. so mixed up now. King en Pack It Up zijn bekende stijl uit 1964. Heel wat anders is Axa Maboul. En we mogen even positief zijn over Brussel, want Brussel heeft ook heel goede muzikanten. Zoals deze Mark Hollander, die samen Axa Maboul maakte, een van die experimentele dingen die samen met Michel Bergmans, Denis van Ecke, Frank Wuits, Fred Frit en Chris Kuttler. Geistige Nacht, Aksa Mabul. Ze werk dus uit Brussel, 1980 en uh, Aksak Maboul en Geistige Nacht. Big Brother en Ernie Joseph, die komen uit San Diego, hebben een LP gemaakt eh, en een heavy psychedelic LP. Uh, eh, een van de mooie versies van St. James Infirmary. Big Brother en Ernie Joseph. Joseph en St. James Infirmary. Goed, we gaan nog zwaarder werk op u loslaten met Flower Sun Rain. En dat komt van de Japanse gekken van Borus. Een van die harde groepen uit Japan. We gaan naar Alice Coltrane, de dochter van, ja, Journey en Sachi Nanda. dat was eh, Alice Coltrane en Journey in Nande. We hebben nog één nummer te goed en dat is er eentje van de Duitsers van Color Haze and Roses. Alvast bedankt voor het luisteren en tot volgende week.